Levi van Eck met het NOS-journaal. Ouderen en chronisch zieken motiveren om mantelzorg te vragen... blijkt niet te werken. Het vorige kabinet wilde dat hulpbehoevenden... zoveel mogelijk hun eigen netwerk inschakelen als ze hulp nodig hebben. Maar de zogenoemde keukentafelgesprekken... waar mensen worden gestimuleerd om hun omgeving in te schakelen... hebben amper effect. Onderzoekers waren bij 64 van die keukentafelgesprekken. In slechts drie gevallen leidde dat daadwerkelijk tot hulp. In de stad Hengyang in centraal China is een auto ingereden op een menigte mensen. Zeker negen mensen zijn omgekomen, meer dan veertig raakten gewond. Op het plein waar de auto inreed zou een dansevenement bezig zijn geweest. Volgens lokale autoriteiten was er sprake van opzet. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij zat eerder al een straf uit voor brandstichting en geweldpleging, zegt de Chinese politie. Er is een nieuwe CAO voor piloten van de KLM. De pilotenvakbond heeft ingestemd met het principeakkoord dat vorige week werd gesloten. In de nieuwe CAO is een loonsverhoging van 4% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over werkdrukverlichting. KLM zegt blij te zijn met de nieuwe CAO, waar al maanden over wordt onderhandeld. Vorige maand dreigde de pilotenvakbond nog met stakingen als er niet snel een akkoord zou komen. De consul-generaal van Turkije is vervangen. Sinds vorige week is er in Rotterdam een nieuwe consul-generaal. De vorige consul was erbij betrokken toen de Turkse minister van Familiezaken Kaya probeerde naar het Turkse consulaat in Rotterdam te komen om een toespraak te houden. Ze werd tegengehouden en teruggestuurd en dat leidde tot rellen voor het consulaat. Burgemeester Abu Taleb beschuldigde de oude consul-generaal ervan dat hij hem in de zaak had voorgelogen en misleid. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen in het noorden eerst mist, in het zuiden bewolkt met regen. Later ook in het zuiden droog en overal kan er dan wat zon zijn. Maar in de middag valt het in het noorden weer een bui.